Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De tweede en beslissende ronde van de Franse parlementsverkiezingen... lijkt te zijn gewonnen door de linkse alliantie Nouveau Front Populaire. Volgens een exit poll wordt de gelegenheidscoalitie het grootst. De centrumrechtse partij van president Macron wordt tweede... en het Rassemblement National van Marine Le Pen eindigde op de derde plaats. De uitslag is opmerkelijk omdat het Rassemblement in de eerste ronde nog de grootste werd. De definitieve uitslag is nog niet. De eerste officiële resultaten worden vannacht of morgenochtend verwacht. De Franse premier Gabriel Attal kondigde vanavond aan dat hij morgen zijn ontslag indient hij blijft wel aan tot er een opvolger is. De Amerikaanse president Biden heeft zijn aanhangers opgeroepen om verenigd achter hem te blijven staan. Ik ben nog nooit zo optimistisch geweest over de toekomst van Amerika als we maar bij elkaar blijven, zei hij in een toespraak in een kerk in Philadelphia. Hij herhaalde dat hij in de race om het presidentschap blijft. Sinds het verkiezingsdebat met voormalig president Trump anderhalve week geleden namen de twijfels over zijn geschiktheid verder toe. In het debat kwam hij niet goed uit zijn woorden en maakte niet een verwarde indruk. In België is een 65-jarige vrouw met leven gekomen bij een duo-parachutesprong. De 30-jarige instructeur, met wie ze de sprong maakte, is ernstig gewond geraakt... en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in de Vlaamse gemeente Diest, in de buurt van Hasselt. Volgens de autoriteiten klapte de parachute vlak boven de grond ineens dicht. Waardoor dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De negende etappe in de Tour de France is gewonnen door Anthony Turgis. Hij was na een veldslag in de heuvels rond Troyes sneller dan Tom Pitcock. Deze gevreesde etappe van bijna 200 kilometer met start en finish in Troyes... moesten de renners over 14 gravel stroken. Het weer nog tot besluit. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Ook al kan plaatselijk een bui vallen, mogelijk met onweer.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 And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know. destruction, but I'm telling you and I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. control, and I will.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 Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.